Het werk van Picasso dat nu is teruggevonden zou daar deel van uitmaken. De schrijfster kreeg een anonieme brief waarin de verstopplaats werd onthuld. De oud-curator van de collectie waar de Picasso deel van uitmaakte... zegt dat hij ernstige twijfels heeft over de echtheid van het gevonden werk. In Tilburg heeft de politie een grote groep pro-Zwarte Piet-demonstranten aangehouden... voor het verstoren van de openbare orde. Ze zijn in een bus gezet en naar het politiebureau gebracht. De groep wilde volgens de politie de confrontatie aangaan met een aantal tegendemonstranten... die leuzen riepen tegen het traditionele uiterlijk van Zwarte Piet. Vandaag organiseert Tilburg de lokale intocht van Sinterklaas. Amnesty International vindt dat premier Rutte het geweld van gisteren rond de Sinterklaas-intocht moet veroordelen. De landelijke intocht in Zaanstad verliep zonder al te grote problemen, maar in een aantal steden kwam het tot rellen. Zo moest de politie in Eindhoven en Rotterdam ingrijpen toen anti-Zwarte Piet-betogers werden belaagd door pro-Piet-demonstranten. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven zei dat er een grens was overschreden en Amnesty vindt dat Rutte dit voorbeeld moet volgen. De Nederlandse hockeysters hebben ook hun tweede wedstrijd op de Champions Trophy gewonnen. In China wonnen de Oranje Vrouwen met 3-0 van Argentinië. Gisteren werd Japan met 3-1 verslagen. Dinsdag is Australië de tegenstander. Het weer. Het is zonnig en koud, het wordt een graad of 7, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan.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 en dan denk ik dat hij live aan het meezingen is met deze plaat. Zet ik stiekem zijn microfoon open. Nee, is hij aan het playbacken. Nou, daar schieten we ook weer helemaal niks meer op natuurlijk. Jorden Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Welkom eh, terug, zes over twee Een uur eh, met uh, Guilty Pleasures, zoals dat heet. Albert-Jan, heb je er een beetje zin in? Ja, ik zal de luisteraars het even uitleggen. We hebben natuurlijk een lijst met, een uitgebreide lijst met nummers die je eigenlijk niet meer durft te draaien... maar heel stiekem toch wel heel erg leuk vindt. En dat noemen ze dan eh, eh, guilty pleasures. Dus het komende uur één grote surprise voor alle eh, papa's, mama's, opa's en oma's die met de kinderen natuurlijk op hun manier... de intocht van Sinterklaas in Zandvoort hebben gevierd. Dus een uurtje vol nostalgie, verkeerde nummers... maar oh zo leuk om ze nog eens een keer te horen. Oké, ja, en toen had je een keer een oogoperatie... Toen moesten we allemaal platen draaien met eh, ogen erin, weet je wel? <laughs> Oké, ja. ja en deze, deze kwam ook nog langs eh, toen de tijd. Ook weer zo'n guilty pleasure op de zondagmiddag. Zandvoort op zondag gewoon bij je tot aan eh, drie uur vanmiddag. Met inderdaad alleen maar van die leuke foute muziek. Zo zullen we het maar noemen. En deze hoort er ook bij Art Carfunkel en Bright Eyes. Is dus vanmiddag gewoon kunnen draaien op de Zandvoortse Radio. Die Guilty Pleasures. Zo ook eh, deze van Art Carfunkel en The Bright Eyes.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 Geen idee, nee, ik had niet. Toch heerlijk die surprise van Sinterklaas, hè? Dat we nog een uurtje door mogen. Ja, ja, ja. Met en vergeet ze Pieter niet, hè? Guilty Pleasure eh, muziek. Ja, heerlijk. Grover Washington was dat en Just the Two of Us. En inmiddels komen ook allemaal berichtjes op met binnen op mijn WhatsApp... van eh, ga zo door, fijne muziek en uh, veel oh. plezier. Oké, nou gaan we doen. Ik heb al één gehad. Tot aan, <laughs> tot aan de drie uur vanmiddag eh, zijn we bij je inderdaad met een speciaal uurtje. Zo op deze zondagmiddag na de aankomst van Sinterklaas. Even lekker opwarmen in de studio aan de Tolweg 10A hier in Zandvoort. Ja, wat dacht je van deze? Even denken, wat is dit ook alweer? Vinger aan de knop, eh, Thomas.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 Nee, nee, maar dit is toch heerlijk? Ja, het is heerlijke muziek. We hebben het zo druk gehad. Zo is het. Somewhere down the crazy river. Wat een stem, hè? Een beetje Barry White-achtig eh, plaatje. Ja, en Thomas zit maar nee te schudden. Waar haal je dat nummer nou weer van Ja, die, eh, kent het allemaal niet die natuurlijk. Allemaal niet. Nee, nee, dit was nog een eh, plaatje uit de gulden tijd, zeg maar. Jawel, maar hij stamt toch wel uit de ja, tijd. ik hoorde net dat ik daar daaruit ja. Maar... Oh ja, ja, toch nog net. Ja, op de, op de volgende. <laughs> <laughs> hey, wat dacht je van deze? De Sandy Coast. Jenny was only nine years old Get sister of someone I know, and she was pretty.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 Wie zijn dit en eh, hoe heet het nummer? Dat is toch eh, Sandy Coast met IJs Ik zeg nog ja. net, je moet eerst drukken. Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Wie zijn dit? <laughs> Eh, Sandy Coast. En het nummer? IJs of Jenny. Uit welk jaar? jaren zeventig. Nou. Ja, Ruim je, voordat jij geboren wordt. Ja, zoiets. Ja. <laughs> Maar toch, nou, ik, vind, ik vind het knap. Ik vind knap dat hij dit. vind heel knap. Goed, hè? Ja, heel knap. Dus, nou, we hebben er nog een paar in, in petto. Waaronder deze, die kwam ik tegen. Een plaatje van uh, René. Ken je die? Oh High oh, ja, ja, ken ik ook. Ja, ja, die ken ik ook. Ja. Nou zijn we echt een oude zinnen hoor. ZFM, tot aan drie uur vanmiddag de Guilty Pleasures. Blijf lekker luisteren op deze zondagmiddag. is deze zeker net te nieuw voor je, Albert-Jan? Deze is, deze is voor mij te nieuw, maar... Te nieuw, 1982. Help ons uit de droom, eh, Thomas. Wie was dit? Oh, Thomas kijkt mij zo <laughs> aan van... Renny en High Time, he wins. Ah. Plaatje inderdaad uit 1982. Nou, nu we toch in de jaren 80 zitten... deze kennen we allemaal wel natuurlijk, hè? Ah, ja! Ja, daar is hij dan. Rick Astley. Never never gonna give you up. Sinterklaas eh, special op eh, ZFM. Ja, vanmiddag tussen 12 en 2 hebben we dat gedaan, eh, Albert-Jan. Met natuurlijk om 12 uur de aankomst van de Goed Heiligman hier in Zandvoort. Ja, ja, nog even voor de mensen die het gemist hebben. Er ging weer het een en ander niet helemaal goed, hè, geloof ik. Nee, maar daarvoor hadden we Thomas gelukkig op locatie, zoals het zo mooi heet. Maar het was nog even, even met dat paard was nog wat aan de hand. Ja, dat ging niet helemaal lekker. En, eh, waar nee, die was in één keer verdwenen, toch? Nou ja, verdwenen. Amerika. <laughs> Dat was even rondje lopen, denk ik. <laughs> Een rondje lopen. ik zou het ook koud krijgen dan, hoor. Ja. Maar goed, eh, deze surprise van Sinterklaas die eh, is ook wel even leuk, hè? Dat uurtje, de Guilty Pleasures. We mogen het even doen. En surprise, ja, de muzikale grabbelton. Een leuke surprise van Sinterklaas. Dank u wel, Sinterklaas. Ja, alsjeblieft. Ja, <laughs> wordt dinsdag herhaald, hoor ik net. Ja, misschien wel. Oké, nou. In, in de ochtend, je weet het maar nooit. Maar goed, we zijn allemaal weer veilig binnen. En eh, Thomas is opgedroogd. Of, eh, hè? Huh? Opgedroogd? <laughs> Oh. <laughs> Een beetje warmer geworden. Ja, hè? dat wel. Nee, oké. ga lekker door. Ja, eh, Facebook. Heb je al gekeken naar dat filmpje? Want wij van CFM prachtig. hebben een filmpje van de intocht op Facebook gezet. Dus mocht je hem nog niet gezien hebben, ga even naar ons Facebook. Like hem dan ook meteen, onze Facebook-pagina eh, En geniet van eh, de film eh, gemaakt door collega Maurice. Ja, kijk maar na drie uur, hè? Na drie uur, ja, want tot drie uur moet je luisteren naar de radio... want we hebben nog heel veel uh, guilty pleasures voor je in het laatste half uur. nog toen ik 18 was, kwam zij hier steeds voorbij. Smalle schouders, door. waarvoor we echte vrienden waren, ja dat duurde toch nog lang. We hebben nachtenlang gepraat, tot de morgen kwam. Ze zei toen, Rocky ik was toch nog nooit zo verliefd. Ik weet niet wat er gebeurt er komt toch wel meer bij kijken dan wat kussen en een flirt. Ik zei toen, kop op meisje, vertrouw op mij. Onze liefde is echt. Want als je mij een beetje helpt, komt alles wel terecht. We zochten toen een kamer samen op de grond en zagen geen gevaar. Onze harten bleven branden door de liefdesplan. Tot ze op een dag vertelde dat er een baby kwam. Ze zei toen, Rocky ik heb nog nooit een kind gekregen. Ik wil het jou graag geven. Maar het dromen is nu wel voorbij. In ons jonge leven. Ik zei toen, hop op meisje, vertrouw op mij. Als al het moeilijk gaat. Ik help je toch, zo goed ik kan. We kunnen het samen aan. Ze schonk me toen een meisje. Oh, wat was ik trots op haar. We leefden in een paradijs en hielden van elkaar. Goede maar ook slechte tijden, we hebben alles gehad. Tot aan die dag dat ik horen moest dat zij niet lang meer te leven had. Ze zei me: Rocky, ik ben zo bang om nu al te sterven. En wat hierna dan komt is er dan soms een heel nieuw leven achter de horizon? Alleen mijn kleine meisje heb ik nu nog maar. Soms voel ik tranen branden, want ze lijkt precies op haar. Maar als ik soms vertwijfeld ben en niet meer door wil gaan, pakt ze steeds mijn hand en kijkt mij met grote ogen aan. Ze zegt dan: van wie ik was dan nog nooit alleen en weet nog niet van het leven. Eigenlijk een heel zielig verhaal, hè, dit uh, Albert-Jan? Ja, wel heel erg. Ja, Don Mercedes en uh, Rocky. Zo, ja, heb jij nog een uh, guilty pleasure die je graag wil horen? Dan zoek ik gewoon even oh, voor je op. wereld. Maar ik laat me verrassen. Jij zit aan de knoppen. Dus ja, dat is, waar, dat is waar, dat is waar. En eh, dus... als, als ik het herken, dan kan je het gelijk zien. We, we gaan eens even naar, eh, naar Frankrijk toe. Eens even kijken hoe het gaat met de muziek van Julian Clare. bij de Guilty Pleasures. Bij je tot aan eh, drie uur vanmiddag. En als ze toch een beetje in de Franstalige muziek zitten...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 Paul de Leeuw weet je wel. Ja. Maar nou die andere. En die andere, dat, eh, die, die, die Nederlandse groep. Al, de liefste. Al de liefde. Maar eh, ik krijg weer een appje binnen. Oh. Leuk thema. Vaker doen. Vaker doen. Oké, nou. <laughs> Ik doe, weet het maar nooit. Ik doe dat elke zaterdagavond, s'avonds. <laughs> Als ik boven op de studeerkamer zit. Ja, stiekem zendertje aanzetten. Komt en dan, telefoontje eh, dan, dan komt het helemaal goed. Kleintje erbij. Heb je soms een draadloze koptelefoon? Ja, ja, ja ik ga ook met mijn tijd Ja, dan ben je ook aan het eh, uitzenden eigenlijk. Hè? Ben dus, eh, eigenlijk ook aan het uitzenden. Ja, toch? Heerlijke muziek.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 I'll help you. maar tevoorschijn bij deze plaats. Oh, oh, oh. wat een foute plaats zeg dit. Ongelooflijk. Maar wel lekker toch, op John? Het aanstekentijdperk is ook alweer voorbij. Ja, dat doen ze gewoon op een mobieltje met zo'n lampje. Oh ja, dat is ook zo. Tegenwoordig eh, wel heb je zaklampen op je mobiel. Wel zo veilig. Ja, ja, dat was eh, Clementeiros. Ook weer zo'n lekkere foute, foute, foute, Rick. Heerlijk. Nou, dan komen er nog een paar aan hoor. Tot een nieuws en weer van drie uur bij ZFM. Wij zeggen Zandvoort een hele goede middag. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If in my life even door, uh, Albert-Jan. Voor mij gaan we nog een hele, hele middag door. Maar <laughs> dat, is, dus, eh, dat zit niet in. Ja, Charlie Rich is er ook zo eentje. The most, most beautiful, beautiful girl. girl. Ja, ja daar komt hij aan. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did to see the most beautiful girl that walked out on me. Tell her I'm sorry. what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me away. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out you tell her? planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it. And as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't My son turned ten just the other day. He said, Thanks for the ball, Dad. Come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, uh, Not today. I got a lot to do. He said, That's okay. And uh, he walked away, but his smile never dimmed. Said, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the sea. day. So much like a man, I just had to say, Son, I'm proud of you. Can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, What I'd really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man of the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time I've long since retired, my son's moved away. I called him up just the see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the flu. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. I don't know when, but we'll get together then. Nou, volgens mij is er eh, geen betere muziek dan eh, dit soort platen, Albizan. Echt, hè? Ja, ik krijg al verzoekjes over we dit vaker willen doen. Harry Chopin. En die kennen we wel van die plaat over de radio die hij gemaakt heeft. die hebben we heel vaak gedraaid. Ik ga me eh, wel weer eens een keertje opzoeken, want dat is ook zo'n goed nummer. Voor de Zandvoort. Over een, een AM-zender ging dat, hè, in Amerika. Ja, ja klopt. Radio. Ja, ja, precies. Nou, ik kom even niet op de exacte titel, maar goed bord voor gezorgd. Zo is het. Heerlijk nou, zo'n surprise, hè, zo'n uurtje. Het, het, zit erop. Ja, en eh, voor de vaste luisteraars van ZFM... die hebben ook een mooie surprise gehad het afgelopen uurtje. En daarvoor natuurlijk de intocht van Sinterklaas. Zo is het. Afgelopen drie uur hebben we weer met eh, plezier gemaakt. We hebben het met zoveel plezier gemaakt... en we hopen dat u er plezier aan heeft beleefd. Een hele fijne zondagavond. En geniet er lekker van. En wij zijn er eh, volgende week zaterdag weer. zondagmiddag mag ook nog, hoor. Nee, met, uh, met de radio. Oh ja, nee, ja. klopt. Jij weer gelijk. <laughs> Waar heb jij het over? Nou, surprise, surprise. Ja, volgende week zaterdag, Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5 uur. We zeggen tot volgende week en bedankt voor het luisteren.